Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 2 miljoen Oostenrijkers moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Om middernacht gingen daar strenge coronaregels in. Ben je niet gevaccineerd, dan moet je in lockdown. Dat is ab Montag 0 uur in Oostenrijk en lockdown voor ongeimpften gilt. Ja, de Oostenrijkse regering komt met die regel omdat nog niet genoeg mensen een coronaprik hebben gehaald en de besmettingen hard gaan, legt onze correspondent Wouter Zwart uit. Eigenlijk zegt de overheid, kunnen alleen nog maar harde maatregelen de boel tegenhouden. We zitten momenteel hier eh, op zo'n 10.000 besmettingen per dag. Nou, dat is ongeveer vergelijkbaar met Nederland. Maar ze hebben hier in Oostenrijk wel de helft minder eh, inwoners. En dus moeten ongeprikte Oostenrijkers de komende dagen veel binnen blijven. Ze mogen niet meer naar clubs, restaurants restaurant, of bijvoorbeeld de biep. Bij een kippenbedrijf in Friesland is vogelgriep ontdekt. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant. Voor de zekerheid worden meer dan 122.000 kuikens afgemaakt. Sinds een paar weken geldt in heel Nederland een ophokplicht voor vogels, eenden en kippen. Ze moeten binnen blijven nadat ergens anders ook al vogelgriep werd gevonden. Ook mensen onder de 50 krijgen in het Verenigd Koninkrijk een boosterprik. De regering wil zo een coronagolf in de winter voorkomen. Britten boven de 50 worden al een tijdje geboosterd. Ongeveer een, hel, ongeveer een derde heeft zijn extra prik gekregen. En vorige week was het nog het weekend van Max. Dit keer was het de beurt aan Lewis. Hij won gisteravond de Grand Prix van Brazilië. Max Verstappen werd tweede meer zat er niet in, zegt hij. I think it was a, uh, it was a good battle, but of course at the end we uh, we just missed a little bit of pace, but uh, we we gave it all today and uh, it was a lot of fun. Extra knap. Lewis Hamilton kreeg voorafgaand aan de race straf. Daardoor moest hij verder naar achter starten vanaf plek 10. Toch wist hij dus te winnen. Verstappen staat nog bovenaan in het WK-klassement, maar zijn voorsprong is wel wat kleiner geworden heb ik nog het weer. Een rustig herfstdagje vandaag. Weinig wind, wel bewolkt. Vanmiddag soms ook wat lichte regen. En het is fris. Een graadje of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 hoofddoop richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knopend de Hoek en de afrit IJmuiden.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 Voor het eerst is in Nederland succesvol een kunsthart geïmplanteerd. Dat lukte medisch specialisten van het UMC Utrecht. Man van 54 kreeg het kunsthart, hij maakt het goed. De Britse regering gaat ook boostervaccins verstrekken aan mensen onder de 50, meldt de krant The Times. Het gebruik van die boosterprikken wordt naar verwachting vandaag goedgekeurd. Vanaf welke leeftijd Britten in aanmerking komen is niet bekend. Het dodental door de chaos bij het Astroworld Festival is opgelopen naar 10. Een jongen van 9 is na ruim een week in coma alsnog overleden.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 It's nothing more than what you see. My heart still feels divided, halfway between wrong and right. nachten, wonderen nachten. Oh, het is als op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengen overal.